Dit is Mautschreurs met het nws Journaal. Het is... Het onderzoek start als alle maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn uitgevoerd. De NVWA heeft bepaald dat 138 van de 180 onderzochte pluimveebedrijven dicht moeten blijven, omdat er eieren zijn ontdekt die besmet zijn met de giftige stof fipronil. Bij twee medewerkers van het medisch centrum Leeuwarden is ook de MRSA-bacterie vastgesteld. Gisteren haalde het ziekenhuis alle patiënten van de kinderafdeling weg omdat MRSA was ontdekt bij zes baby's. Ze liggen apart van de andere kinderen en maken het goed. Het is onduidelijk of de medewerkers de bacterie hebben overgedragen aan de baby's. MRSA is lastig te bestrijden omdat de bacterie resistent is tegen de meeste antibiotica. Air France gaat met een nog grotere boog om Noord-Korea heen vliegen. Dat gebeurt omdat een toestel van Air France vlak langs de plek vloog... waar een paar minuten later een Noord-Koreaanse raket in zee belandde. Volgens Air France is niemand in gevaar geweest. De nieuwe vliegroute is een voorzorgsmaatregel. Door de grotere boog om Noord-Korea heen duren de vluchten van Air France tot een half uur langer.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 Hier op ZFM Zandvoort, altijd op de late uurtjes. En ehm, nou, mijn taak is om je nog twee uur wakker te houden. Of misschien wel val je in slaap. Dat is eh, menig collega die, die dit, na dit programma luisteren is dat eh, overkomen. Maar te zaken. Eh, we gaan beginnen met een nieuw album van Jim Ottaway, Deep Space Blue. Jim is een Australische ehm, artiest. Hij zal het zelf allemaal ook wel even vertellen. En ehm, ja, hij heeft de aftrap voor vanavond. Ik zou zeggen, meer informatie op peacefulradio.info. Daar kan je de playlist vinden en informatie over alle artiesten. Ik wens je veel luisterplezier. Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross.